Jan van der Putten met het NOS-journaal. De export van Nederlandse land- en tuinbouwproducten was vorig jaar groter dan ooit. In 2015 werd er voor ruim 81 miljard euro aan producten in het buitenland afgezet. Bijna 10% van de export bestaat uit bloemen en planten, gevolgd door vlees en zuivel. Ook wordt er veel groente uitgevoerd. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Duitsland volgt op de derde plaats. Door de vele regen van de afgelopen dagen zitten boeren in Brabant met een miljoen euro schade aan gewassen. Dat schat boerenorganisatie ZLTO. De organisatie wijt dat onder meer aan de waterschappen. Die moeten sloten uitdiepen en rechttrekken zodat ze meer water kunnen afvoeren. Omdat weerkundigen verwachten dat het vaker zo hard gaat regenen, moeten waterschappen hun beleid aanpassen, zegt ZLTO. De Fransman die vorige maand met een grote partij wapens werd aangehouden aan de Pools-Oekraïnse grens, wilde in Frankrijk aanslagen plegen tijdens het EK voetbal. De Oekraïnse Veiligheidsdienst heeft de aanhouding bevestigd. Het EK voetbal begint vrijdag. Om terreuraanslagen te voorkomen worden 90.000 veiligheidsmensen op de been gebracht. In Groot-Brittannië is een pedoseksueel veroordeeld tot 22 keer levenslang. Hij zou in Maleisië meer dan 200 kinderen hebben misbruikt. Hij heeft 71 zedendelicten bekend. Zijn slachtoffers waren 6 maanden tot 12 jaar oud. De man maakte filmpjes van het misbruik en zette die op het dark web, een verborgen deel van het internet. Hij werd betrapt toen iemand hem herkende op Facebook. Een oud-studenten van de Universiteit van Amsterdam heeft die universiteit 4 miljoen euro nagelaten. Dat is het hoogste bedrag dat een Nederlandse universiteit ooit van een particulier heeft geërfd, zegt de UvA. Het geld komt van Trudy Vervoort Jaarsma. Zij studeerde psychologie aan de UvA en ze overleed vorig jaar. Het weer nog veel zon, 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad op de A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk tussen Beest en de afrit Everdingen. Drie kwartier vertraging al, er is maar één rijstrook open na een ongeluk.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 siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre canta.